vanwege gevechten door het leger van Myanmar. Militairen zouden mensen hebben gedwongen uit hun auto te komen... arresteerden sommigen, doden anderen en hebben hun lichamen verbrand... De regering heeft niet gereageerd op de berichten. Ook op eerste kerstdag hebben mensen massaal hun boosterprik gehaald. Dat gebeurde onder meer in de Brabanthallen in Den Bosch... waar alle priktijden bezet waren. En ook in de expo Houten was het druk. Deze priklocatie zou eigenlijk na kerst opengaan... maar is vanwege de grote belangstelling nu al open. In het oosten van Congo zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen door een bomexplosie. Volgens een woordvoerder van de regering een zelfmoordaanslag. Na de explosie in de stad Beni vluchtte een menigte het centrum van de stad uit. Er waren ook geweerschoten te horen. De explosie was in een gebied waarvan bekend is dat er islamitische extremisten actief zijn. De stad is regelmatig doelwit geweest van terreurorganisaties. In Frankrijk zijn voor het eerst meer dan 100.000 besmettingen op één dag geregistreerd. Het waren er de afgelopen 24 uur 104.611. Het aantal besmettingen loopt al een paar dagen op. Gisteren werd ook al een record gebroken met 94.000 nieuwe positieve testen. En een dag eerder was dat ook het geval met 92.000 nieuwe gevallen. Het weer vannacht in Groningen en Friesland lokaal min 9 of min 10. Het waarschuwt dat dat in combinatie met de stevige wind kan leiden tot onderkoeling. Voor morgen een waarschuwing voor ijzel Vanaf halverwege de ochtend in het grootste deel van het land ten noorden van de grote rivieren.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 Kerstmis vieren wij niet alleen. Bring your mind. stuur jullie allemaal fijne dagen en een